En als thema heb ik dubieuze duetten. Hartelijk welkom in dit tweede uur. Ik ben er nog een heel uur met dubieuze duetten. Leuk dat je luistert natuurlijk. En eh, dit tweede uur open ik met het dubieuze duet van Daniel Loos met Henk Westbroek. En het heette Ik heb geen zin om op te staan. En dat was een nummer uit de jaren 60 van de Amsterdamse groep Het en uh, die wordt uh, opgevolgd door weer zo'n mooi duet. Tina Turner met Eros Ramazzotti, Cosa della Vita.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 Ook trouwens een eh, lekker geluid van eh, het wauw-pedaal op de gitaar. Luister maar op de achtergrond. Maar we hebben in dit nummer weinig gitaargeweld. Dit nummer wat er nu aan gaat komen. Een duet van Frank Sinatra en Bono. En dat nummer heet I've Got You Under My Skin. I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well that I've got you under, under my, skin. skin? I would sacrifice sacrifice anything, come what might, for the sake of holding you near. In spite of a warning voice, comes in the night, it repeats and shouts in my ear. Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you under my skin. for the sake of having you near. In spite of a warning voice, comes in the night and repeats and it shouts in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality. Wake up to reality. But each time that I do just the before Cause I've got you under my skin. And I love you. Is dat geen eh, mooi nummer? Ik vind van wel. Dubieuze, dubieuze duetten, luisteraars. Nog ruim drie kwartier. Weer een duet, Alan Clark en zijn vader. Het nummer heet Father and French. supper, sit down and hear my song. Oh, and if you feel like it, then please sing along.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 You may have gone right, well, I would have gone left, but son, that's alright. I will always have your back, see, even though I don't always show. much 6 uur is dit Radio 501 Carousel. Mijn thema vandaag is dubieuze duetten. Ik heb er weer eentje. Wit in Temptation samen met Keith Caputo. What have you done? Gothic Rock. Laten we vanmiddag van alles maar weer eventjes voorbij komen. Zoals deze van Robbie Williams en de Pet Shop Boys. She's Madonna. Tot 6 uur ben ik bij je. Blijf luisteren. Eh, duetten eh, mailen natuurlijk. Mijn eh, e-mailadres is rogier.radio501.nl Vanmiddag doe ik geen verzoekplaten, dat je dat eventjes weet, maar wel lekkere duetten. Dit is BB King van het album Juices Wild uit 1997. Een duet met Zugro en het is getiteld Let the Good Times Roll. B.B. Eh, King. Het is bijna half zes en we zijn nog een half uurtje onderweg met dubieuze duetten. Dit is Radio 501. Op 501 Rogier van Diesveld. Dit is Radio 501. Dit is Radio 501. 501. In Nederland woont de Portugees Fernando Lamarinhas. Ik heb van hem een duet met Frank Boeien en het heet So Zin You. Quem não me conhece não sabe quem eu sou, nem aprendiz, nem mestre. Humilde vivo vou vivendo, eu sou um pouco extraterrestre. Ik ben een mineurakkoord waarin een snaar vibreert in de toon van G majeur, waar vrucht en verdriet gelukkig samen zijn. Na pra me sentir triste sozinho, ou ser em busca de ik ben al blij met het mooie ochtendgloren, maar bedroefd bij zonsondergang. Sozinho, alleen zij. zien, alleen zij. Sozinho, alleen geboren voor de glorie. mislukking tot succes, de bochten in de weg, van leven stap voor stap. Om mezelf te leren kennen, te weten wie ik ben. Haha, eu sou sonhador, procuro nos meus versos sentido, vida e amor. E no meu frio universo, procuro um nasci para me sentir triste sozinho. Um ser em busca de calor, Jorginho. Alenzem, Jorginho. Alenzem, Jorginho. Alenzem, além. tweetalig gezongen, zo Sinju. Het is half zes geweest en we gaan luisteren naar Iggy Pop in duet met Kate Pearson. Het nummer heet Candy. It's a rainy afternoon, 1990. In a big city. good. dus Candy. En wisten jullie eigenlijk al dat Bob Dylan ooit countrymuziek heeft gemaakt? Nou, dat heeft hij dus en hij deed het ook in een duet met Johnny Cash. Girl from the North Country. If you're traveling to the North Country Fair where the winds hit heavy on the borderline. Remember me to one who lives there, for she once was a true love of mine. See for me that her hair's hanging down it curls and falls all down her breast. See for me that her hair's hanging down. That's the way I remember her best. If you go when the snowflakes fall, when the rivers freeze and summer ends. Please see for me if she's wearing a coat so warm to keep her from the house. If you're traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, please say hello to one who lives there. For she was once a true love of mine. in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline. Remember me to one who lives there. true love of mine, a true love of mine. She was once a true love of mine. Als je wint, heb je vrienden. Henny Vrienden samen met Herman Brood. Het is tien over half zes, nog 20 minuten duetten bij Radio 501 Carousel. zijn benen pijn. Hij moet de snelste zijn, ze halen nooit meer in. Hij denkt verdomd, ik win. Nooit meer alleen half naakt voorbij, de jury op een rij. Ze lacht haar tanden bloot, wat zijn haar borsten groot. Haar tranen stromen, want ze is mis Nederland. Nooit meer alleen. Nooit meer alleen. Als je wint, heb je vrienden je dik. Echte vrienden, als je wint. Nooit meer eenzaam, zolang je wint. komen naar je toe. Of je nu slaapt of eet, of half gekleed. Een feest is nooit een feest als jij niet bent geweest. Nooit meer alleen, nooit meer alleen. Als je wint, heb je vrienden, rijden dik als je wint. Nooit meer eenzaam zolang je wint. Heb je vrienden? Heb je vrienden? Rij je dik? Rij je dik? Nooit meer alleen. Sailing to Philadelphia uit 2000.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 Sailing to Philadelphia to draw the but I swear you'll make me mad. The West will kill us both, you gullible Geordie lad. You talk of liberty, how can America be free? A Geordie and a baker's boy in the forests of the Iroquois. place and see America lies there. The morning tide has raised the capes of Delaware. Come up and feel the sun. A new morning is begun. Another day will make it clear why your star should guide us here. We are sailing to Philadelphia, a world away from the coaly time. Sailing to Philadelphia to draw the line. The Mason Dixon line. Dit nummer ging over twee Engelse landmeters die de grens bepaalden tussen de noordelijke en zuidelijke staten van Amerika. Nog ongeveer 10 minuten duetten voor ik afsluit en dit is Mac met Leo Sayer, Thunder in My Heart. Dit is de eh, Radio 501 Carousel en het is vandaag mijn beurt. En ik heb bijna twee uur dubieuze duetten voor jullie gedraaid. We gaan gewoon door met de muziek maken totdat de spanning er niet meer is. Kijk, en dat heet een bruggetje. En dat bruggetje leidt ons naar B.B. King in duet met Tracy Chapman. En dat heet The Thrill Is Gone. van West-Friesland. Dit is Radio 501. We komen nu bij een duet van een gitarist en een saxofoniste. En ik heb het over Kenny Dover en Dave Stewart. Het nummer heet Lily was hier en het is helemaal instrumentaal. Nou, en dat geeft mij de gelegenheid om af te sluiten. Ik heb twee uur dubieuze duetten laten horen en ik hoop dat jullie een beetje van hebben genoten. Eh, je kunt me e-mailen erover, rogier.radio501.nl eh, gewoon eventjes e-mailen naar rogier.radio501.nl En alle andere e-mail over Radio 501 of voor Radio 501 kun je sturen naar studio.radio501.nl En kijk ook even op de weblog www.radio501.nl Ik dank jullie voor de aandacht en ook het muziekgezelschap ik moet het goed zeggen, het muziekgezelschap. Hartelijk bedankt. En ik heb ehm, muziek eh, aanstaande donderdag weer. Ik heb dan weer een lekker programma aanstaande donderdag van 2 tot 4 met Donderslag op Radio 501. Tot de volgende keer.